Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Het document bevat volgens Trump te veel gevoelige en vertrouwelijke informatie. Dat heeft het Witte Huis laten weten aan de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Die commissie besloot eerder unaniem om het document vrij te geven, maar Trump houdt dat nu tegen. Het memo is een reactie op het document van de Republikeinen dat eerder door Trump wel is vrijgegeven. Daarin staat veel kritiek op het FBI-onderzoek en op het ministerie van Justitie. Oud-minister Willem Vermeend heeft zich teruggetrokken uit de uitgeverij die hij zelf heeft opgericht, Einstein Books. Dat gebeurde volgens de Volkskrant een dag na het optreden bij Nieuwsuur van Drian van Rijbroek... met wie hij een boek over cybercriminaliteit schreef. Op haar optreden kwam veel kritiek omdat ze volgens deskundigen onwaarheden verkondigde. Bovendien bleek het boek van Vermeend en van Rijbroek plagiaat te bevatten, waarna het uit handel werd genomen. Ook de kinderen van Vermeend zijn weg bij de uitgeverij. Het Olympisch debuut van snowboarder Niek van der Velde vandaag gaat niet door. De 17-jarige Nederlander kwam in de trainingsrun voor de kwalificatie van de slopestyle ten val, waarbij zijn arm uit de kom schoot. Van der Velde is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht... en kan dus niet meedoen aan de slopestyle. Misschien dat hij later nog wel kan uitkomen op de Big Air. Die staat op 22 februari gepland in Pyeongchang. Het weer overwegend bewolkt. Landinwaarts kans op lichte sneeuw en gladheid. Vanuit het westen regen of motregen.